van Kamp met het NOS Journaal. In El Salvador is de in 1980 vermoorde aartsbisschop Oscar Romero zalig verklaard. Honderdduizenden gelovigen, meerdere staatshoofden en geestelijke leiders... waren aanwezig bij de plechtigheid in hoofdstad San Salvador. Het was het grootste evenement uit de geschiedenis van het land. Na de zaligverklaring werd een portret van de aartsbisschop onthuld... werden de religieuze liederen gezongen en scandeerde de menigte Romero's naam. De aartsbisschop werd in 1980 doodgeschoten door een extreemrechts doodseskader. Hij was een uitgesproken tegenstander van de militaire dictatuur in El Salvador. Ierland heeft voor het homohuwelijk gestemd. 62% van de kiezers vindt dat mensen van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen. 38% is tegen. De opkomst bij het referendum is relatief hoog. 60% van de Ieren ging stemmen. Een groot deel van de middag vierde Jakamp al feest. De tegenstanders gaven in de loop van de middag hun verlies al toe. De aartsbisschop van Ierland sprak van een wake-up call voor de Rooms-Katholieke Kerk. In Cleveland, Ohio gaat een politieman vrij uit na het doodschieten van twee ongewapende verdachten. Een rechtbankjury oordeelde dat de politieman niet verkeerd heeft gehandeld. In november 2012 sprong hij op de motorkap van een auto waarin een zwarte man en vrouw zaten. De agent schoot 15 keer door de voorruit. Er werd met spanning naar het oordeel van de jury uitgekeken. De laatste tijd zijn in de VS meer geruchtmakende zaken waarin blanke agenten worden beschuldigd van racisme of het ten onrechte schieten op ongewapende zwarten. Touareg-rebellen in Mali zeggen dat ze 19 Malinese militairen gevangen hebben genomen. Militairen zouden krijgsgevangenen zijn gemaakt tijdens gevechten gisteravond bij de noordelijke plaats Tessit in de regio Gao, waar ook zo'n 450 Nederlandse militairen zijn gestationeerd. Bronnen binnen het Malinese leger bevestigen dat er sindsdien militairen worden vermist, maar willen verder niets kwijt. De rebellen zeggen dat ze ook wapens en munitie in beslag hebben genomen. Het weer. Vannacht wordt het vooral in het noorden en midden van het land koud.